Ja, We're All Alone, Rita Coolidge is dat. Bruin staat hier nog lekker naast me met zijn mobieltje te vreubelen. <laughs> hij zal kijken van eh, al die verzoekjes die hij eh, niet heeft kunnen draaien de afgelopen uren. Want hij werd natuurlijk weer overladen met allerlei verzoeken. En dan vragen mensen om een blues. En dat is meestal dan een doorkijkblues. En die heb je dan niet in huis natuurlijk. Nee, maar lekkere muziek Willem, dankjewel namens de luisteraars. En eh, ik ga het eh, tot 12 uur volmaken met eh, easy listening muziek. Nou, Rita Coolidge was de eerste in de rij. met We're All Alone. Ik ga nog verder terug in de tijd, de jaren 60. Ja, daar ben ik daar eenmaal in groot gegroeid, luisteraars. Dat moeten we maar niet kwalijk nemen. The Minute You're Gone, Cliff. ik het niet. Cliff Richards met The Minute You're Gone. We gaan eh, eh, naar een van de mooiste popsongs aller tijden. Dat wordt althans beweerd door eh, onder andere meneer Paul McCartney. en dan heb ik het niet over God Only Knows, want dat noemt hij nummer 1. Maar nummer 2 is toch wel zeker dit liedje. En zijn wij dat niet allen? Dust in de wind, stof in de wind. stof het zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ja, ja. It's not enough love to go round. And sympathy is what we need, my friends. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friends. there's no love to go round. No, there's not enough love. Steve Rowland en The Family Dog. En voorafgaand aan Steve Rowland, want het was een mix van eh, eigenlijk twee uitvoeringen van het nummer Sympathy. Het eh, was het eh, Marillion die... nee, Metallica. Die, ja, dat zou ik niet geloven. Die Sympathy ook tegenwoordig brachten. bracht. We gaan eventjes naar het prachtige nummer Fantasy van Earth, Wind and Fire. Fantasy. Allemaal bij ZFM Zandvoort. Het is tussen app en vloedluisteraars. Twee uur lang de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Ja. Hoor ik mezelf ook eens terug op de radio. Wat leuk. Eh, nou, de mailtjes die kunnen weer naar bed. Nou, die gaan nog niet naar bed hoor. Want die, eh, die heb ik misschien straks nog wel eventjes nodig. We gaan in ieder geval weer eh, genieten van muziek. En dat doen we dit keer met uh, Enya. En dat is altijd mooie muziek om te, om te draaien, maar vooral om naar te luisteren. Only Time. Dat weer aparte muziek van uh, eh, Enya. Only Time, zo heette het nummer. We gaan eh, naar Brad, een van mijn favoriete groepen uit de jaren 70. I'm gonna make it with you, oftewel, ik, eh, dankzij u, luisteraars, vanavond ga ik het maken tot 12 uur. Ja, ja. de zanger heet David Gates. En dat heb ik al vele malen verteld in de uitzending. the other side. I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song be right or wrong. David Gates, Make It With You. Jasper Takonis, een onbekende naam voor u. Eh, voor mij was het ook een onbekende naam, tot voor kort. Ik hem een keer in de uitzending live had. Eh, man met een fenomenale stem. Eh, uit de musical world, wereld. World wil ik zeggen, nee wereld. Jasper Takonis en hij zingt een aantal nummers. Onder andere van Tom Jones. Waaronder dit nummer, I Who Have Nothing. veel gezegd, luisteraars. Wat een stem, Jasper Jasper is zo heet hij. En eh, ja, de reden dat wij nog niets van hem gehoord hebben, zo zei hij zelf... is dat hij eigenlijk die ambitie niet heeft om, eh, om beroemd te worden als zanger. Hij eh, voelt zich uitstekend op zijn plek in de, in de, in de musicalwereld... waar hij ook af en toe ja, fantastische rollen mag spelen. En ook mag zingen. Nou, dat kan niet. Dat heeft u zojuist kunnen horen. Rob de Nijs, die zingt een nummer van David Gates... de groep Brad, die ik zojuist gedraaid heb met... Eh, was het ook weer wat ik, eh, wat ik guide? Make It By Myself. Eh, dit nummer heet... Alleen is maar alleen.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 Alleen is maar alleen. Dit is On The Outside en het wordt gezongen door Roch She was a woman, troubled like a river, trees all around her, but I only ever came near enough to hear her voice on the outside. She was a woman inside a castle nights all around her and I never outside. And every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall on the outside. picture Frozen there forever With a smile that keeps me so warm inside But still I hide on the outside She was a woman Farther than forever Nearer not together But I only wish I was back in time. Cause she'd be mine on the outside. But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I'd find myself the outside tussen app en vloed. Op donderdagavond tussen 10 en 12 uur bij ZFM Zandvoort. Klopt niet, Charles, het moet woensdag zijn. <laughs> Charles Duijs presenteert een programma met heerlijke ballads. Zak lekker onderuit, neem een wijntje of een biertje en geniet er maar mensen. Ja, dat klopt dan weer wel. naar de Tom Traubert Blues. En eh, voor de mensen die denken, Tom Traubert Blues, wat is dat nou weer? Nou, dat is gewoon eh, eigenlijk, eh, wat kennen wij beter als Waltzing Matilda. Dus Rod Stewart. borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley And I'm tired of all these soldiers here No one speaks English And everything's broken And my strength is so keen What? street saint for dreaming now. Manslaughter dragnet and the ghosts that sell memories want a piece of the action anyhow. Go waltzing Matilda. And it's a battered old suitcase in a hotel someplace. And a wound that would never heal. No prima donnas, the perfume is on. An old shirt that is stained with blood and whiskey. And it's good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda, too. Good night, Matilda, too. Ja, een zeer terecht applaus voor eh, Rod Stewart... die unplugged versie van eh, Walt Waltzing Matilda... oftewel de Tom Trowitz Blues, want zo heet het officieel. The Arms of Mary gaan we horen van Smokey. shine down the valley. The wind blows up the air. na hit had hij... Eh, natuurlijk eh, Living Next Door to Alice kennen we van hem. Eh, maar dit was Lying in the Arms of Mary. Foreigner. Blijven vreemdelingen. Maar ze zingen prachtig. En ze willen weten wat de liefde eigenlijk is. I've gotta take a little time. A little time to think things over. between the lines in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb I see love shine, it keeps me.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 so great storm. Barclay Sint Harvest. Of James Harvest. Met uh, eh, Him, zo heette het nummer. Prachtig. Ja, u hoort het luisteraars, een instrumentaaltje. En eh, dat betekent dat ik eventjes uh, eh, ertussenuit ga voor het nieuws en de reclame. Ehm, nog een vol uur ben ik bij u straks tussen 11 en 12 uur. Met nog weer heerlijke easy listening muziek. Ik ben Cheryl Duif en ik zou zeggen tot straks aan de andere kant van het nieuws. Dit is Heather en het is een nummer van de Carpenters.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 Het Belgische OM zei eerder dat er geen aanwijzingen voor waren, maar komt daar nu van terug. Na de aanval in de Brusselse gemeente Schaarbeek raakten de twee agenten gewond aan de nek en buik. Ze liggen buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De dader werd in zijn been geschoten en gearresteerd. De politie is bij een kapsalon in Kuik, net onder Nijmegen, op zoek naar de stoffelijke overschotten van een Brabants echtpaar. De twee verdwenen 27 jaar geleden, spoorloos. Het cold case team heeft de zaak heropend omdat er nieuwe aanwijzingen voor een misdrijf zijn. De lichamen zouden mogelijk zijn begraven op de plek waar nu de kapperszaak is. Het echtpaar woonde daar destijds met hun enige zoon. De politie in Kuik is al drie dagen bezig met graafwerkzaamheden... en het weghakken van de betonvloer onder de garage. Een huis met een groen energielabel wordt sneller verkocht. Zo staat een woning met een A- en B-label gemiddeld een maand korter in de verkoop dan een huis met een D-label. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt verder dat kopers ook meer betalen voor een woning met een groen energielabel. Een eensgezinswoning met A of B-label werd verkocht voor bijna 10.000 euro meer dan een gemiddeld D-label eensgezinswoning. Het weer vanmiddag blijft het droog en er is een afwisseling van zon en wat stapelwolken. Het wordt hooguit 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Landinwaarts kan op vorst aan de grond ontstaan. Morgen trekken vanuit het noordoosten wolkenvelden over. Dit was het NOS Journal. song. luistert naar Tussen App en Vloed. Een heerlijk relaxed programma